Jij bent weg. Weg. Weg. de verte. kun je ogen, je haren. En ik voel me gaar. De dus strijd dat was jij, maar iets kwam er tussen. stilte dobbelt af no. no.